uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In het coronabeleid moet er meer aandacht komen voor kwetsbare groepen... zoals mensen met mentale problemen en ouderen. Dat adviseren het RIVM en de planbureaus SCP, CPB en PBL aan het kabinet. Zo is het voor mensen die in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis leven... belangrijk dat ze hun familie kunnen blijven zien. Bezoekers zouden dan ook met voorrang beschermingsmateriaal moeten kunnen krijgen. De planbureaus zeggen ook dat het kabinet niet moet vasthouden aan de anderhalve meter samenleving. Dat is niet wat mensen willen en ze zien het zeker niet als een nieuw normaal, zeggen ze. De Britse politie neemt geen stappen tegen de topadviseur van premier Johnson Cummings. Hij reed eind maart met zijn vrouw die coronaverschijnselen had en zijn zoontje 400 kilometer naar zijn ouders. Dat was tegen de lockdownregels. Over de reis ontstond ophef en zelfs leden van zijn eigen conservatieve partij drongen aan op zijn aftreden. De politie zegt nu dat Cummings mogelijk een kleine overtreding heeft begaan... die niet met terugwerkende kracht wordt vervolgd. Cummings verdedigde zich door te zeggen dat hij bang was dat hij zelf ook ziek zou worden... waardoor er niemand voor zijn kind kon zorgen. Er komt een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen en mest van die dieren. Dat heeft minister Schouten van Landbouw bekendgemaakt. Ook komt er voor alle nertsenhouderijen een bezoekersverbod voor de stallen waarin de nertsen zitten. Aanleiding is de waarschijnlijke besmetting van twee mensen met het coronavirus op een nertsenboerderij. Vandaag zijn er geen overtredingen geconstateerd bij slachterijen. In Gelderland zijn de bedrijven vandaag uitgebreid gecontroleerd... maar er zijn geen boetes uitgedeeld. De slachthuizen liggen al een paar dagen onder vuur... vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen. Bij meerdere slachterijen van Vion zijn tientallen medewerkers positief getest... en zitten vele honderden medewerkers in quarantaine. Het weer afwisselend zon en wolken. Vannacht helder met minima tussen 5 en 9 graden. Morgen opnieuw zonnig en wat minder wind bij 17 tot 23 graden. Ook in het weekend droog, vrij zonnig en zomerse temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is, keren we om. Weer sporten. Alleen wel op anderhalve meter. Er samen weer goed uitzien. Maar met klachten blijf je thuis. We werken ook zoveel mogelijk thuis. Alleen als dat niet kan, gaan we naar het werk.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 Get to poppin'. Does anyone wanna go waltzing in the dark again? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go waltzing in the dark again? Does anyone coming up, Is anyone gonna go in the garden?